uur. Boekraat met het NOS Journaal. De Olympische turnploeg is in quarantaine gegaan... omdat een van de sporters of begeleiders positief is getest op het coronavirus. Dat meldt het NOC-NSF aan het ANP. De sportkoepel wil niet zeggen wie er positief is getest. Nederland doet met vier vrouwen en twee mannen mee aan het turntoernooi in Tokio. De komende dagen worden er meer tests uitgevoerd om de aard van de besmetting te achterhalen. Volgens de planning vertrekt de Olympische turnploeg zondag naar Japan. Onduidelijk is of dit vertrek wordt uitgesteld. Lelystad is de beste locatie om een nieuwe extra beveiligde rechtbank te bouwen. Die moet de huidige rechtbank in Amsterdam-Osdorp vervangen, beter bekend als de bunker. Die is verouderd en kan het aantal grote rechtszaken niet meer aan. Volgens een adviescommissie is de bouw van een gerechtsbunker in Lelystad de beste optie. Er is genoeg grond beschikbaar die bovendien al in het bezit is van het Rijk. En de locatie ligt buiten het stedelijk gebied. Ook ligt er een gevangenis vlakbij waar plek kan worden gemaakt voor gedetineerden met een hoog vluchtrisico. Artsen zonder Grenzen vertrekt uit drie steden in de Ethiopische deelstaat Tigray. Aanleiding is de moord op drie medewerkers van de noodhulporganisatie eind juni. Hulpverleners moeten veilig hun werk kunnen doen, stelt Artsen zonder Grenzen. En op dit moment kan de veiligheid van de medewerkers in Tigray niet worden gegarandeerd. De beslissing om weg te gaan uit de drie steden heeft grote medische en humanitaire gevolgen voor de inwoners. Talloze patiënten blijven zonder medische hulp achter en sommigen zullen overlijden, zegt Artsen zonder Grenzen. Het weer. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden.